para o

zo tegenstaat aan geld, is dat geld alles vergelijkbaar, calculeerbaar en transparant maakt. Het uitzicht dat alle politiek-maatschappelijk handelen gekoppeld wordt aan de transparantie van het geld leidt tot de ontdekking dat wij ondanks alle goede bedoelingen onrechtvaardig zijn. Alle verzachtende maatregelen van de politiek leidde dan ook tot hypocrisie. Het fixeren van crisis. 100% crisis. 100% crisis. 100% crisis. 100% crisis.